Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Als we zo doorgaan met het drinkwatergebruik... hebben we rond 2030 een landelijk tekort. Het RIVM zegt dat we te veel water gebruiken... en dat zorgt tijdens warme zomers nu al voor een tekort... in Overijssel, Groningen en een deel van Zuid-Holland. Volgens de RIVM moet de manier waarop we met water omgaan in het land anders. Dus het eh, watersysteem in Nederland is zo opgericht dat eh, het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd richting de grote rivieren en uiteindelijk eh, naar de zee. Maar we moeten toe eigenlijk naar een inrichting waar we dat water langer vasthouden, zodat alle watergebruikers daar baat bij hebben. Ook zouden we zuiniger moeten zijn met water, niet alleen in de zomer, maar het hele jaar door. En vandaag staan ze voor de rechter. De acht mannen die twee jaar geleden in Amsterdam een geldauto overvielen. Het was een bizarre overval en achtervolging waarbij ze schoten op de politie. Die achtervolging eindigde in Broek in Waterland, een dorpje in de buurt. Het Openbaar Ministerie wil dat de verdachten tot 18 jaar cel krijgen. De overvallers namen voor meer dan 14 miljoen euro aan buit mee. Een deel daarvan is nooit teruggevonden. Het Rode Kruis gaat Nederlanders voedselhulp geven. De hulporganisatie maakt zich zorgen dat steeds meer mensen te weinig geld hebben om gezond eten te kopen. Met onder meer voedseltassen willen ze dit jaar 40.000 mensen in ons land helpen. Ook komt er een gironummer waar mensen geld op kunnen storten om te helpen. En het is een spannende dag voor ruim 40.000 VMBO-kader- en basisleerlingen. Zij beginnen vandaag aan hun eindexamens. Voor deze leerlingen misschien wel extra bijzonder. Zij hebben bijna hun hele middelbare schooltijd te maken gehad met lockdowns, online lessen en andere aanpassingen. Isa Ineke van 15 denkt dat vooral één vak erg lastig gaat worden. Wiskunde, want wij hebben ook heel weinig wiskunde gehad in de jaar. En daarna heeft mijn docent is ook nog een half jaar niet op school geweest. Dus heb ook een half jaar wiskunde gemist. Dus daardoor loop ik 2,5 jaar achter nu met wiskunde. Met extra lessen hoopt ze dat ze wel klaar is voor het examen. Dit jaar krijgen de eindexamenleerlingen geen extra herkansingen of andere versoepelingen. Die kregen leerlingen vorig jaar wel als coronacompensatie. Het weer nog een zonnig dagje. Alleen in het noorden zijn er wat dunne wolkjes. Verder is het strak blauw. Vanochtend wel nog behoorlijk fris. Vanmiddag wordt het uiteindelijk een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een vrij drukke ochtendspits. In de regio zijn het met name dagelijkse files. Onder andere op de A1 het geval, vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Het rijdt langzaam tussen Hilversum en Muiden. reken op 20 minuten oponthoud. Ook viel op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Oesgeest en Kaagdorp. Daar heb je 20 minuten oponthoud. Vervolgens naar de N201 Hilversum-Uithoren. Voor Loenersloot 10 minuten vertraging over 3 kilometer file... En tot slot de langste file. Kom je op de N244 van Alkmaar naar Edam. Tussen Alkmaar en Zuidschermer 5 kilometer file. Daar ben je een half uur later op je bestemming.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 We can't keep on living. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Advocaten van slachtoffers in de toeslagenaffaire overleggen niet meer met de organisatie die de compensatie moet regelen. Volgens NRC zijn veel advocaten boos dat er maar geen oplossing komt voor grote knelpunten. Het gaat allemaal traag en moeizaam, zeggen ze. Veel meer turnsters dan gedacht komen in aanmerking voor compensatie vanwege wangedrag door trainers. Dat meldt Trouw op basis van een rapport. Niet 100, maar 166 vrouwen hebben recht op een tegemoetkoming omdat ze slachtoffer zijn geworden van geweld. In Den Haag is een fietser van 19 omgekomen na een aanrijding met een tram. Hij werd gisteravond geschept toen hij een kruising overstak op de laan van Wateringse Veld in Den Haag. Het weer. Vandaag zonnig en het wordt maximaal 10 graden.